van Kam met het NOS Journaal. Amerika uit angst dat hij het land zou verlaten om zich te onttrekken aan een verhoor en aan mogelijke vervolging. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen in de top van het autoconcern. Amerika doet onderzoek naar de Zoomelsoftware in Volkswagen-auto's. Bronnen melden aan de Duitse krant dat de nieuwe topman van het concern, Matthias Müller, niet van plan is naar de VS te reizen, zolang hij niet zeker weet of ook zijn paspoort mogelijk kan worden ingenomen. Volkswagen ontkent dat en zegt dat de reis van Müller eind deze maand gewoon doorgaat. Op Schiphol zijn vanavond vakantiegangers uit Egypte geland. Een deel van hen zat op een geplande vlucht van Corendon uit Hurghada. De passagiers hadden geen ruim bagage bij zich. Die is uit veiligheidsoverwegingen in Egypte gebleven. Als het goed is, komt hij woensdag terug naar Nederland. Een ander deel van de vakantiegangers zat op een vlucht van TUI. Die hadden wel al hun bagage bij zich. Die koffers waren in Egypte gecontroleerd door speciaal ingevlogen Nederlands veiligheidspersoneel. In Madrid zijn meer dan 20.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen huiselijk geweld. Vrouwenorganisaties, politieke partijen en vakbonden deden mee aan het protest. Huiselijk geweld is een veelbesproken onderwerp in Spanje. Uit een Europees onderzoek blijkt dat het daar minder voorkomt dan in andere Europese landen. Maar de afgelopen jaren is er wel een stijging te zien van het aantal mishandelde vrouwen. Vanwege het protest werd een aantal gebouwen in Madrid een paar avonden in paars licht gezet. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft 37 Syrische christenen vrijgelaten, zeggen twee mensenrechtengroepen. Het zijn Assyriërs die in februari werden ontvoerd. Op Facebook staan foto's van de bevrijde christenen die aankomen in een Assyrisch dorp in Syrië. Arabische stamoudsten hebben met IS onderhandeld over de vrijlating. Er wordt nog gepraat over de vrijlating van 124 anderen.